7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Opstelten voelt er niets voor om mensen stateloos te maken. De kwestie kwam aan de orde naar aanleiding van het plan om jihadisten die op trainingskamp zijn hun Nederlanderschap af te pakken. Opstelten zei in de Kamer dat dat alleen kan als iemand een dubbele nationaliteit heeft, omdat volgens internationale verdragen een land niemand stateloos mag maken. De minister is niet van plan om die verdragen ter discussie te stellen. De strijd om de Iraakse stad Tikrit leidt ertoe dat tienduizenden inwoners de stad ontvluchten. Sinds een paar dagen probeert het Iraakse leger de stad te heroveren op islamitische staat. Aan de strijd doen zo'n 30.000 militairen en Sjiitische strijders mee. Ze proberen de strijders van IS te omcirkelen. De herovering gaat traag door bermbommen, sluipschutters en zelfmoordterroristen. IS heeft ook oliebronnen en vaten in brand gestoken om luchtaanvallen te verhinderen. De FNV sluit zich aan bij de protesten op universiteiten. Vakbond FNV Overheid sprak vanmiddag op de Universiteit van Amsterdam... met zo'n 100 universitair docenten en medewerkers. Die klagen vooral over de werkdruk, de bureaucratie binnen de universiteit... en de overmaat aan flexcontracten. Studenten voeren op de UvA al een tijdje actie voor meer democratisering. Bij vakbond FNV Overheid ligt nu een motie klaar... waarin sprake is van mogelijke stakingen begin april en op 1 mei. De enquêtecommissie over de Vira begint over ruim twee maanden met haar verhoren. Onder leiding van CDA Tweede Kamerlid van Torenburg ondervraagt de commissie de hoofdrolspelers in het Vira-debakel over wat er allemaal is misgegaan. In juni 2013 besloot de NS om te stoppen met de Vira omdat de trein niet veilig genoeg zou zijn. Dat was reden voor de Tweede Kamer om een parlementaire enquête te houden. De verhoren zijn openbaar en beginnen op 18 mei. Het weer, wolkenvelden met af en toe opklaringen en vrijwel overal droog. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden.